uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Almere zijn drie tieners aangehouden omdat ze wapens bij zich hadden. Ze konden worden gepakt doordat de politie preventief mocht fouilleren. De burgemeester van Almere heeft een deel van het centrum aangewezen als risicogebied... omdat de vrees bestond dat groepen jongeren met elkaar op de vuist wilden. Een aanwijzing geldt tot middernacht. In veel plaatsen in Nederland zijn de traditionele vrijmarkten voor Koningsdag al begonnen. In Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment een vergunning gekregen voor een overkapping. Is vanwege de verwachte regen. Omroep West waarschuwt mensen om morgen alleen zware spullen uit te stallen vanwege flink wat wind. De eigenaar van het slachthuis in Drachten heeft vanochtend een dierenarts van de NVWA neergeslagen. De arts was bezig met het keuren van vee toen de ruzie ontstond. De vrouwelijke dierenarts raakte gewond aan haar hoofd. De slachthuiseigenaar is meegenomen door de politie en zit vast. Het slachthuis in Drachten is voorlopig gesloten. De man die in februari op het Binnenhof in Den Haag zou hebben gedreigd met een aanslag... wilde helemaal geen aanslag plegen. Zijn advocaat zei vandaag tegen de rechter dat de man van 38 kwetsbaar was... maar niet gevaarlijk, meldt Omroep West. In zijn rugzak werden wel twee vleesmessen gevonden. De advocaat van de man die vroeg om vrijlating, maar de rechter ging daar niet in mee. De man blijft voorlopig vastzitten. Kiki Bertens heeft op het tennistoernooi van Stuttgart de halve finales bereikt. Ze versloeg de publieksfavoriet, de Duitse Angelique Kerber, de nummer 5 van de wereld. Bertens had twee sets nodig, 6-3 en 6-4. In de halve finale treft ze weer een sterke tegenstander. Dat is de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 3 van de wereld. Het weer nog bijna overal droog, maar later deze koningsnacht trekt vanuit Zeeland dus regen het land binnen. Morgen overdag soms even zon, maar er, eh, eh, er vallen ook buien en het wordt een graad of 12.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 Let's erase the waste. Take the evil out the people that be acting right. It's both black and white. It's both crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret of the seal that's back. The penitentiary's back and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way.